Mark Visser met het NOS Journaal. Reclassering Nederland is in Oost-Nederland op zoek naar zo'n 25 vrijwilligers die zedendelinquenten begeleiden bij hun reïntegratie in de samenleving. De vrijwilligers worden ondersteund door professionele toezichthouders. De oproep is het gevolg van de toenemende vraag onder zedendalers naar vrijwillige begeleiders. Zes jaar geleden begon Reclassering Nederland een project gericht op het resocialiseren van zedendalers om de kans op residieven te verkleinen. De methode kwam overwaaien uit Canada waar het een succes was. Het Openbaar Ministerie eist geen straf tegen de twee agenten die terechtstaan voor hun rol bij de dood van Mitch Henriguez. Hij stierf in 2015 na een hardhandige arrestatie op een muziekfestival in Den Haag. Het OM komt tot de conclusie dat niet bewezen kan worden dat de dood van Henriguez het gevolg is van een nekklem die agenten gebruikten. Deskundigen zeggen dat de doodsoorzaak vermoedelijk een acuut stresssyndroom is geweest. De politie discrimineert een administratief medewerkster door haar te verbieden een hoofddoek te dragen op haar werk. Dat heeft het College voor de Rechten van de Mens bepaald in een zaak die was aangespannen door een vrouw uit Rotterdam. Het oordeel van het college is niet bindend, maar wel gezaghebbend. De vrouw is administratief medewerkster en neemt onder meer aangiftes op via een videoverbinding waarbij ze in beeld komt. Daarvoor moest ze haar hoofddoek afdoen. In het specifieke geval vindt het college dat dit niet nodig is. Vakbond CNV Vakmensen stapt naar de rechter om het ontslag van ruim 100 medewerkers van de doorgestarte modeketen Tunte aan te vechten. Volgens de bond heeft het bedrijf bewust aangestuurd op een faillissement om zo makkelijk en goedkoop af te komen van personeel dat er al jaren werkte. Het weer, het is bewolkt en op veel plaatsen houdt de regen nog enige tijd aan.